opgevolgd door Claudia Zuiderwijk. Zij zit nu in de Raad van Commissarissen van ProRail. Later wordt een besluit genomen over de definitieve opvolging. Dan het weer, hier en daar winterse buien, temperatuur in het oosten rond het vriespunt en plus 5 graden in het westen.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 I'm telling you. I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think simple things that help me get by. with Pope's permission.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 omdat ze veevoer hebben gekregen waar mogelijk dioxine in zit... Het zijn bedrijven waar leghennen, slachtkippen en varkens worden gehouden. Volgens de Duitse regionale omroep NDR staat het dioxine in plantaardig vet. Dat was doorverkocht door een Nederlandse handelaar. Het aantal overvallen is in de drie grote steden vorig jaar gedaald. In Amsterdam met 19 in Rotterdam met 10 en Den Haag een klein beetje. Dat hebben de drie korpschefs gezegd in hun nieuwjaarstoespraken. Tegelijkertijd is in alle drie de steden het aantal woninginbraken toegenomen. De Amsterdamse hoofdcommissaris Welt heeft al gezegd dat daar komend jaar veel aandacht voor zal zijn. President Bakbo van Ivoorkust is nog steeds niet van plan om op te stappen. Presidenten van drie landen uit de regio en premier Odinga van Kenia praten vandaag met Bakbo, maar resultaat heeft dat nog niet gehad. De Afrikaanse Unie heeft Bakbo amnestie aangeboden voor als hij opstapt. Bakbo weigert plaats te maken voor zijn rivaal Watera, de winnaar van de presidentsverkiezingen. In België heeft een man een aanklacht ingediend vanwege misbruik door nonnen. Hij zegt dat hij in de jaren 60 vanaf zijn vijfde door twee nonnen is gedwongen tot onder meer orale seks. Dat gebeurde in het weeshuis waar hij woonde. Misbruik door vrouwelijke geestelijken is uitzonderlijk. Meestal zijn de daders mannen. Ook de vaste klanten van de Nederlandse spoorwegen krijgen een compensatie voor de overlast door het winterweer. Hoe die eruit ziet zal overmorgen bekend worden gemaakt. Het gaat om reizigers met een abonnement zoals een voordeelurenkaart. Andere reizigers krijgen al compensatie met het